Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Tientallen zieke en gewonde kinderen hebben de Gazastrook vandaag mogen verlaten. De Israëlische autoriteiten zeggen dat 68 kinderen en hun begeleiders de grens over zijn gebracht. Palestijnse bronnen hadden het eerder over 21 kinderen. Het is de eerste medische evacuatie sinds begin mei. De baas van de ziekenhuizen in Gaza noemt het een druppel op de gloeiende plaat. Hij zegt dat er nog 25.000 1000 patiënten zijn die nu nog zorg nodig hebben in het buitenland. Trump en Biden gaan vanavond voor het eerst in debat... in aanloop naar de presidentsverkiezingen in november. De laatste keer dat ze met elkaar op een podium stonden was in 2020. En dat ging heel chaotisch. CNN heeft daarom maatregelen genomen... vertelt VS-correspondent Rudy Bauma. Zo is er vanavond geen publiek bij. Eh, de twee kandidaten mogen niet op spiekbriefjes kijken. Ze mogen niet in de commercial breaks die er nu zijn met medewerkers praten. Maar bovendien wordt de microfoon van de een uitgezet als de ander aan het woord is. Het debat is in Atlanta om drie uur s'nachts Nederlandse tijd. Roemenië. Ach, daar hoeven we niet bang voor te zijn. Denken veel Nederlanders misschien. Kijkend naar de volgende wedstrijd in het EK. Onze sportverslaggever vroeg deze Roemeense spits of dat opgeluchte gevoel terecht is. I think they should uh, they should care more about us if you said that they they had a relief because um, we care about everyone here, we respect everyone, but we will fight against everyone. Ja, volgens hem zou Oranje zich dus zorgen moeten maken. Nederland trapt dinsdag 2 juli om 6 uur af tegen Roemenië. Dan nog het weer. Vanavond is er in het oosten kans op regen en onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen in de ochtend zon, later bewolkt en het wordt 19 tot 24 graden.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 We gaan nu verder met een artiest die uit, oorspronkelijk uit Australië komt... waar ze al diverse Golden Guitar Awards in ontvangst mocht nemen. Ze woont al een tijdje in Amerika en ook daar valt ze al regelmatig in de prijzen. Haar naam is Christy Cox en dit is One Heartbreak Away. Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment. that he stone 2013 voor If the Bottle Was a Bible van Junior Sisk en The Rambler's Choice. Ik heb nog een Nashville spiegelplaat voor je klaarstaan. Samen met Earl Scruggs en de Foggy Mountain Boys nam Lester Flat de Nashville spiegelplaat op die je zo gaat horen. Twintig jaar later zou ook Buck Owens zich eraan wagen en voor hem werd het toen een dikke nummer 1 hit. Je gaat twee keer luisteren naar Roll in My Sweet Baby's Arms. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I ain't gonna work on the railroad. I ain't gonna work on the farm. Lay around my shack till the bed. Check my body. Roll in my sweet baby's arm. Roll in my sweet baby song. Roll in my sweet baby song. Lay around my shack till the bed. Friday night. All I'm shack till the mail train comes back. Then I'll roll in my sweet baby's arms. Well, I ain't gonna work on the railroad. I ain't gonna work on the farm. Hey, I'll lay around the shack till the mail train comes back and roll in my sweet baby's arms. Well, I'm rolling his arms, rolling my sweet baby. with another man wouldn't even go my bail. Well, I'm roaring my sweet face. like there's a diesel on my tail. Well, I'm huffing and a puffing as I try to make the grade, and I wish I had some pedals on this car. And I'm slipping and a sliding and afraid to touch the brake, for this doodlebug could never stand a jar. There's a diesel on my tail, I'm making 90 miles an hour, my reflection pale. I can hear St. Peter calling, I can almost smell the flowers. Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail. Well, I'm and sliding, hold it in the road And I'll tell you I just got to win this race while I'm trembling and shaking, he's a pouring on the coal. So close that I could steal his license plate. There's a diesel on my tail, I'm making 90 miles an hour. My reflection in my mirror is mighty pale. I can hear St. Peter calling, and I can almost smell the flowers. Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail. Can this compact take the impact? There's a diesel on my tail. 1967 alweer Jim and Jesse en Diesel on My Tail. Amanda Cook is een artiest die uit Laurel Fork, Virginia komt. En ze maakt hele leuke muziek. En hoe dat klinkt hoor je nu. Dit is Till I'm Too Old. Walking winding sure for a shout out or music request. Nashville Radio Show. 2015 maakt deze vijfmansformatie al muziek met elkaar. Ze heten Woodbelly en je hoorde net The Road That Takes Me Home. De Appalachian Roadshow mochten op 25 november 2022 voor het eerst het podium van de Grand Ole Opry betreden. En hoe ze dat vonden, dat vonden ze toen geweldig, heb ik gelezen op hun Facebookpagina. En ze maken ontzettend lekkere muziek. Dit is Dance, Dance, Dance. My grandpa, he's 95. He keeps dancing, he's still alive. My grandma, she's 92. She loves to dance and sing some too. I don't know, but I've been told if you keep on dancing, you'll never grow old. Come on, darling, put a pretty dress on. We're gonna go out tonight and dance, dance, dance all night long. we ze wel vrienden van de show noemen. Darren en Brooke Aldridge hoorde je net met Million Miles of Highway When It's Over. De volgende formatie eh, bestaat al 14 jaar en zij hebben hun muziek al op diverse bluegrass hitlijsten zien staan. Als leden hebben ze los van elkaar stuk voor stuk awards gewonnen en maar samen maken ze hele leuke muziek. Breaking Grass is dit en Oh How I Love You. dear. voor de Lonesome River Band en The Game I Can't Play. Het volgende nummer heeft een titel wat het beste medicijn is bij slecht weer of als je het even niet mee zit. Dit is Lindley Creek en Sunshine Song. Bill Radio Show. songs by Bill Monroe. Stanley's and the king of them all. We just come in here, hope you'll lend us an ear. I have us some real good fun. We're just bluegrass boys, a kicking up some of that down home fire or drag out a Martin guitar. Hey, we might even roast us a pig or two or break out a moonshine jug. We're just bluegrass boys picking up some of that the king of them all. We just a in here, hope you'll lend us an ear. having some real good fun. We're just bluegrass boys, kicking up some of that down home Dixie dust. We like to howl at the moon on a Saturday night at the Bluegrass Opera Bar, singing them songs by the Tommy Webb Band. Stanley's and the king of them all. bluegrass boys are kicking up some Tommy Webb en de Bluegrass Boys hier bij de Nashville Radio Show. Je luistert nog steeds naar de themaversie, de Bluegrass Show. Want in dit uur en het vorige uur alleen maar lekkere deze muziekstijl. Nu gaan we naar, eh, ja, wel heel iets bijzonders. Want als je je afvraagt hoe de muziek van Elvis zou klinken als het in een Bluegrass jasje werd gestoken. Dan gaan we je dat nu laten horen. Want dit zijn Grass Girls en Dolly Parton en Viva Las Vegas. bright light city. Gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there, and they're all living the devil may care. Bill Radio Show. Go to our Facebook page. Drinking whiskey like it's wine Spending money like it's time Living days like not what Drinking whiskey like it's wine, spending money like it's was dat. En Next Time Around. En inderdaad, Next Time Around. Want er zit alweer een eind aan deze show. Maar niet getreurd, volgende week is de National Radio Show uiteraard weer bij je. Ik heb nog voor je klaarstaan uit Nederland Herman Brock Jr. en Freedom. En daarna Earl Crux Friends en Foggy Mountain Breakdown.